Levi van Eck met het NOS-journaal. De man die vandaag is opgepakt na de vondst van een dode vrouw in een huis in Veldhoven... is de echtgenoot van het slachtoffer. De vrouw van 34 werd vanmorgen onder verdachte omstandigheden gevonden in de Brabantse plaats. De politie ging al uit van een misdrijf, maar het was onduidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De drie kinderen uit het gezin zijn opgevangen. De Nederlandse luchtmacht heeft pakketten met hulpgoederen boven Gaza gedropt, meldt het ministerie van Defensie. Een militair toestel vertrok vanmorgen uit Jordanië richting Gaza. De komende twee weken blijft Nederland noodhulp leveren vanuit de lucht. Het gaat om drinkwater, medicijnen en houdbaar voedsel. Veel Palestijnen in Gaza lijden honger. Na internationale druk besloot Israël eind juli om luchtdroppings weer toe te staan... Hulporganisaties noemen die droppings gevaarlijk, duur en niet voldoende. Zij willen dat hulp via vrachtwagens Gaza binnenkomt. De grote brand in een flat in Eindhoven gisteravond is niet aangestoken. Wat de oorzaak van de brand wel was, is niet bekendgemaakt. Maar volgens de politie is er geen sprake van opzet. Gisteravond was er een explosie op een balkon van de flat. Bij de brand die daarna uitbrak raakten drie mensen zwaar gewond. De bewoners van zes appartementen van de flat in Eindhoven kunnen nog niet terug naar huis. De Amerikaanse oud-astronaut James Lovell is overleden. Hij was commandant van de mislukte Apollo 13-missie naar de maan in 1970. Lovell had de vijfde man op de maan moeten worden... maar op de tweede dag van de reis explodeerde er een zuurstoftank. De astronauten konden na vier dagen uiteindelijk terugkeren naar de aarde. Over de Apollo 13-missie verscheen in 1995 een film... Lavol werd daarin gespeeld door Tom Hanks. James Lovell was 97 jaar. Het weer, het is droog en er zijn opklaringen.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 up, blossom, don't or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solarway Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome outcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. To feed on the people they supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight.